Politiemensen voelen zich in de steek gelaten, zegt de voorzitter van de bond van de Kamp in Nieuwsuur. Hij zegt dat er veel van de politie wordt gevraagd. Zeker met het vuurwerkverbod rond de jaarwisseling. De houding van het kabinet is volgens Van der Kamp daarom een klap in het gezicht. Hij wijst erop dat het bedrijfsleven wel miljarden krijgt. President Trump suggereert dat de grote hekaanval op Amerikaanse bedrijven en overheidsorganisaties niet het werk is van Rusland, maar van China. Hij schrijft op Twitter dat de media om financiële redenen te bang zijn om naar China te kijken. Trump gaf geen onderbouwing voor de mogelijke betrokkenheid van China. Gisteravond zei minister Pompeo nog dat het vrij duidelijk is dat Rusland erachter zit. Hij sprak van een enorme operatie. Maar volgens Trump wordt de aanval in de fake news media veel groter voorgesteld dan die in werkelijkheid is. Badr Hari heeft bij zijn terugkeer in de boksring niet kunnen winnen. De Roemeen Benny Abdekboui sloeg hem in de derde ronde knock-out. De partij verliep in de eerste twee rondes voorspoedig voor Hari... maar in de derde ronde ging het mis. Het was Hari's eerste partij sinds zijn nederlaag tegen Rico Verhoeven vorig jaar. In de eredivisie heeft PSV in Waalwijk met 4-1 gewonnen van RKC. Daarmee komen de Eindhovenaren in punten gelijk met koploper Ajax... maar wel met één wedstrijd meer gespeeld. FC Utrecht speelde thuis tegen Fortuna Sittard gelijk. In de Galgenwaard werd het 1-1... En FC Twente won in Venlo met 2-1 van VVV. En eerder op de avond won FC Groningen in Rotterdam met 3-2 van Sparta. Het weer vannacht vooral bewolkt.